Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky heeft een druk dagje vandaag. Gisteren landde hij op Schiphol. Hij zal het vandaag vooral over wapens hebben met onder andere premier Rutte... verwacht mijn collega Kiesja Hekster. Hij zal ook benadrukken dat hij nog meer wapens nodig heeft. Hè. Eh, gevechtsvliegtuigen, daar dringt hij al meer dan een jaar op aan. Die heeft hij tot nu toe eh, slechts van een paar landen gekregen. Dus ik ga ervan uit dat hij dat vandaag, dat verzoek gaat herhalen. Oekraïne is bezig met het voorbereiden van een groot tegenoffensief tegen Rusland... en daar zijn veel wapens voor nodig. Waarschijnlijk liggen de schappen bij Albert Heijn binnenkort weer wat voller. Medewerkers van distributiecentra staakten sinds vorige week voor een betere CAO. Deze AH in het Groningse Veendam kreeg daardoor bijna geen voorraad meer binnen. Op het moment dat de Smeurdens en zo om geen auto meer komt... en er kan Bino geen handel meer binnen, ja, dan, dan je elke dag... dat is gewoon leger worst. Kies gewoon uh, eh, bij de zuivel, bij de, bij de chips in dit geval, waar we nou in staan. Het wordt leeggetrokken en krijgt niks weer. Ja, dan, dan ga je er echt wel last van krijgen. Dat is waarschijnlijk straks weer opgelost. De vakbonden gaan weer om tafel met Albert Heijn. Daardoor wordt er voorlopig niet gestaakt. In een bocht langs de A59 bij knooppunt Empel in Brabant is vannacht een vangrail geplaatst. Op die plek verongelukte vorig jaar Hebe van tien en haar begeleidster Sanne. Ze vlogen uit de bocht en belanden in het water. Na dat ongeluk zijn er op precies dezelfde plek meer auto's van de weg geraakt. De gemeente Den Bosch wilde al langer een vangrail, maar de minister vond het knooppunt veilig genoeg. Na onderzoek van Rijkswaterstaat kwam het ding er nu toch. En in het Verenigd Koninkrijk kunnen ze niet wachten op komende zaterdag. Dan wordt koning Charles officieel gekroond als koning. De Britten zijn al volop bezig met de voorbereidingen en dat doen ze echt op zijn Brits. Met een bezoekje aan de nagelsalon en door een spraytent te laten zetten om er nog net wat zongebruinder uit te zien. I think it's incredible to be part of, you know, a, an historical moment. I literally am so excited. I've got a lovely navy blue dress, I've got matching shoes, I've booked a spray tan, I'm having my nails done, I've got a fascinator. Komende zaterdag is het dus zover. Om 12 uur begint de kroningsceremonie en dan kan het feest beginnen. Krijg je nog het weer? Het wordt overal lekker zonnig en warm vandaag. In het noorden wordt het zo'n 18 graden en in het zuiden 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel.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 Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. So smoking right now. This is just a good time But for me, this is love all night Girl, you ain't the only one with a baby That's no excuse to be living all crazy Then she looked me right square in the eye I said, every day I wake up hoping to die She said, God, I know about pain Cause me and my sister ran away So my daddy couldn't rape us Before I was a teenager I done been through more this shit you can't even relate to What would you do if the sun at home? Crying what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it. Baby, you can do it. What would you do if the was at home? He's tired of alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man. for he need the money and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job yeah. now. home. Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Come on. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking right now In and out of lockdown I got a job now So for you this is just a good time But for me this is what I call life mm.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 Hij houdt later vanochtend een toespraak met als titel Geen vrede zonder gerechtigheid. Rijkswaterstaat heeft vannacht toch nog een vangrail geplaatst in een bocht van de A59 op knooppunt Empel. Dat is de plek waar vorig jaar het tienjarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen.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 Zaan zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal. De lente brengt overal het liedje en het andere melodietje en het ander werd een liedje. Al die pracht van het heelal. Eh. Zandvoort. Eh. Rewind! make sure you move your booty. Shake that now the city I'm Hey, I know you wanna party. the way your body looking me really naughty. make sure you move your booty. Shake that now the city Hey, I know you wanna party. the way your body looking make me really feel now.